En er was niemand in de winkel, iedereen was naar het strand. En ze droeg een witte jasschort, een dunne witte jasschort. En ze droeg een witte jasschort over ondergoed met kant. En er was niemand in de winkel. En ze geurde naar jasmijn. Toen ze op hem afkwam lopen. En hem vroeg wat het mocht zijn. Er was niemand in de winkel en ze vroeg wat het mocht zijn. En hij wou een mooie diepvrieskip, een niet te groot, maar ook weer niet te klein. En er was niemand in de winkel, niemand anders dan zij twee. Toen ze naar de diepvries liepen, samen naar de diepvries liepen. Toen ze naar de diepvries liepen, zij voorop, hij met haar mee. En er was niemand in de winkel, toen ze zich voorop met een kalkoen omhoog. Er was niemand in de winkel en ze zei er is geen kip. Iedereen is naar het strand toe en hij knikte vol begrip. zijn kalkoen en hij nam haar in zijn armen, in zijn grote sterke armen en hij nam haar in zijn armen en ze wist wat hij ging doen en er was niemand in de winkel en ze gleden op de grond en ze zochten met hun handen en ze vonden met hun mond. Er was niemand in de winkel, iedereen was naar het strand. een jasschort over ondergoed met kan. En er was niemand in de winkel en ze geur.